2000 moesten vluchten. Vooral de staten Oklahoma en Texas werdigden. In de getroffen gebieden is een avondklok ingesteld... en worden mensen gewaarschuwd om weg te blijven uit overstromende gebieden... omdat er meer regen wordt verwacht. In Rotterdam heeft de douane in een container met cacaobonen twee sporttassen met cocaïne gevonden. Het ging in totaal om 65 kilo met een straatwaarde van ruim 2,2 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd. De cocaïne was verdeeld over 29 pakketten en verstopt tussen de bonen. De container kwam uit Ecuador. In de Rotterdamse haven worden geregeld grote partijen drugs onderschept. In Spanje is bij de regio- en gemeenteraadsverkiezingen de Partido Popular van premier Rajoy, ondanks stemmenverlies, de grootste gebleven. De partij verliest wel overal de absolute meerderheid en in enkele grote steden raakt de partij de burgemeestersposten kwijt. De Partido Popular krijgt volgens de eerste uitslagen zo'n 27 van de stemmen. De sociaal-democratische PSOE is tweede geworden met 25 De radicaal-linkse beweging Podemos, die voor het eerst meedeed, is in enkele regio's de derde geworden. Podemos was niet overal verkiesbaar. De Amerikaanse actrice Anne Miara is overleden. Miara speelde in tal van tv-series die ook in Nederland te zien waren. Zoals The Love Boat, Sex and the City en King of Queens. Naast televisie schitterde ze ook op het witte doek. zoals Miara te zien in films als The Boys from Brazil, Zoolander en Night in the Museum. In de laatste twee films speelde ze samen met haar zoon, acteur Ben Stiller.